Katrien Straatman met het NOS Journaal. In Portugal zijn door de hitte tientallen bos zijn. Een onbekend aantal mensen moest hun huis verlaten. Portugal en Spanje hebben te maken met een hittegolf... die wordt aangevakkerd door wind uit de Sahara. Op veel plaatsen is het meer dan 40 graden. In Lissabon is gisteravond het hitterecord uit 1981 verbroken. Het werd er toen 44 graden. Het heetst werd het in een stadje in het midden van Portugal. Daar werd een temperatuur gemeten van 46,8 graden. Bij een fruittrailer in Dreumel in Gelderland is een groot aantal appelbomen vernield. Er is met een trekker die daar stond door de boomgaard heen gereden. De trekker werd uiteindelijk teruggevonden in een meertje. De Servische president Vucic heeft tijdens de jaarlijkse herdenking van operatie Storm tijdens de Joegoslavische burgeroorlog veel uitgehaald naar buurland Kroatië. Hij vergeleek het land met nazi-Duitsland, omdat volgens hem de Kroaten wilden leven in een wereld zonder Serviërs. In 1995 verdreven de Kroaten 200.000 etnische Serviërs die een eigen republiek hadden gesticht. Het is nog onduidelijk wat er gisteravond is gebeurd tijdens een militaire ceremonie in de Venezolaanse hoofdstad Caracas. Een toespraak van president Maduro werd onderbroken door een luide knal, waarna hij meteen werd afgeschermd door veiligheidsmensen en van het podium werd afgevoerd. Later zei Maduro op tv dat het een moordaanslag was. En het is ook nog steeds niet duidelijk wat de oorzaak was van het ongeluk met het historische vliegtuig in Zwitserland. Het driemotorige toestel stortte gistermiddag tijdens een rondvlucht op een berghelling in het oosten van het land. Vanmiddag komt de politie met details over het aantal inzittenden. In het vliegtuig is plaats voor 20 mensen. Volgens een Zwitserse tabloid was de vlucht volgeboekt. Het weer, wolkenvelden, maar ook geregeld zon. Het wordt 23 tot 28 graden. Morgen wordt het weer erg warm met 29 tot 34 graden. En er is veel zon. Dinsdag nog een graadje erbij met later op de dag kans op een lokale onweersbui.